Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er komt een onderzoek naar het declaratiegedrag van de burgemeester van Bussum. De afgelopen tijd verschenen er berichten in de media... dat burgemeester Heijman mogelijk vergoedingen kreeg... voor een woonhuis dat hij niet heeft. De CDA-burgemeester legt zijn functie tijdens het onderzoek neer. De Bussumse loco-burgemeester neemt zijn taken over. Commissaris van de Koning Remkes heeft de opdracht gegeven voor het onderzoek dat het over een maand klaar moet zijn. Remkes zal de resultaten bespreken met de burgemeesters en de Bussumse fractievoorzitters. Er komt een Europese militaire missie tegen mensensmokkel. Daar zijn de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie het over eens geworden. Boten van mensensmokkelaars moeten worden opgespoord en vernietigd. Hoe dat zal gebeuren is nog niet duidelijk. De ministers laten eerst in kaart brengen hoe de smokkelroutes lopen, waar boten met vluchtelingen vandaan vertrekken en wie de smokkelaars zijn. De komende weken worden concrete plannen gemaakt. De VN-veiligheidsraad moet nog wel toestemming geven. In het noordwesten van Colombia zijn tientallen mensen omgekomen door een modderstroom. Er zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen en 20 gewonden zijn. Ook wordt een onbekend aantal mensen vermist. Een groot deel van het dorpje Santa Margarita bij de stad Medellin werd vanochtend in alle vroegte verrast door de modderstroom. Door de vele regen was een rivier in de buurt buiten zijn oevers getreden. Bij een ongeluk is schaatser Hein Otterspeer gewond geraakt. Tijdens een fietstraining botste hij tegen een auto en vloog hij door een zijraam. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag in het Groningse plaatsje Buren. De 26-jarige Otterspeer is voor onderzoek naar het ziekenhuis van Drachten gebracht. Hij heeft last van zijn schouder. Dan nog het weer. Regen en motregen trekken naar het oosten weg. Later vanavond en vannacht klaart het op vanuit het westen. Maar een bui blijft mogelijk. Morgen en woensdag enkele buien. Afgewisseld met zonnige perioden. Het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat bij Roelevarensveen 5 kilometer file door werkzaamheden. En door een vrachtwagenongeluk is de Botlektunnel dicht richting Europoort in de A15.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 Ja, een hele goede avond. Maandagavond, 21 uur. Eh, ja, drie zou ik bijna zeggen. Over enkele seconden. En de hoogste tijd voor CFM Cinema. Film, muziek en meer. Movie, music en more. Mijn naam is Auke Beuving en ik heb het programma samengesteld. En ik ga het ook presenteren. Heel veel mooie filmmuziek. En we weten weer wat regen is. De geur van regen heeft ook zijn charme. Uh, eh, allereerst de hit van de maand. En dat is deze maand Zazie. Komt-ie. I wake up in the morning and I'm beaten black and blue. I'ma feel tomorrow like a worn out pair of shoes. The only point of this body here tonight is to be mooi begin van eh, CFM Cinema. Uh, Zazie, Daphne Holland, Margriet Planting en Sabine Bosla zongen dit aanstekelijke nummer van de cd Sirene. Eh, mooi, mooi. Vrolijk en opgewekt en een uh, leuk mandolinegeluid zou ik zeggen. De hit van de maand, dus we hem nog een keertje. ja, dan is het tijd voor een, reclamedeuntje. En dat is deze keer Emma Louise met het mooie nummer Jungle. En, dat wordt gebruikt bij een reclame van Yves Saint Laurent. En het parfum heet Opium. singer-songwriter. En eh, dat klonk toch bijzonder aangenaam, zou ik maar zeggen. Het is een nummer uit 2011, schat ik. Eh, maar eh, prachtig. En gebruikt in een reclamespotje van Yves Saint Laurent. Opium Parfum. Dan zijn we toe aan de eerste film. Home of the Brave. Een film uit 2006. Een oorlogsdokter keert terug naar huis. Na enkele maanden in het Iraakse front te hebben gezeten. Maar zijn familie, vrienden en vooral zijn vrouw herkennen hem niet meer. Met hem keren veel soldaten terug van de strijd. Ieder, op zijn eigen, ieder met zijn eigen problemen. Om weer terug te keren in het normale leven. De normale maatschappij. En deze song wordt gezongen door Sheryl Crow. En dat vond ik wel mooi aansluiten bij Emma Louise. Try not to remember. comes 2006. Gezongen door Sheryl Crow. Eh, hoofdrolspelers Samuel L. Jackson en Jessica Biel. Mooie film. Zeker de moeite waard. En prachtige muziek eh, op dit uur. Ja, het voordeel van een filmprogramma is dat je allerlei verschillende soorten muziek kan draaien. En dat is ook de volgende film. Sister Act, ook een bekende musical. En het verhaal is bekend. Dolores, een zangeres in een club in Reno, is getuige van een moord van een werknemer door haar vriend die een gangsterleider blijkt te zijn. De politie wil Dolores niet kwijt en zet haar voor bescherming in een oud klooster. Ze maakt al snel vrienden bij de zusters. Nadat ze met twee vriendinnen wegsluipt om naar een bar te gaan... wordt ze door de hoofdzuster in een koor gezet. De volgende mis wordt iedereen verrast door een swingend groepje zusters. Dankzij haar goede werk komt Dolores in de krant. Maar nu weten de gangsters natuurlijk waar ze in het klooster zit. Waarop haar oude gangstervriend eens een bezoekje komt brengen. Nou, een verhaaltje van... Eh, eh, <laughs> nou, niks zal ik niet zeggen, maar het is leuke muziek. En daar gaan we naar luisteren. Een paar nummertjes uit Sister Act. Hail, girls. Hail, Mary. What's up? Well, Jerusalem's become a real drag. Everybody hates me. Uh-uh. Not that guy over there. Who, him? They all say he's different. They say he's really weird. We don't care what people say. To us, he's always there. Really? do could make me untrue to my God. My God. Nothing you could buy could make me tell a lie to my God. My a matter of taste to be exact. He's my ideal as a matter of fact. No muscle bound man could take my hand from my God, my God. No handsome face could ever take the place of my God, my God. He may not be a movie star, but when it comes to being happy. deep shoulder action. There's not a man today who could take me away from my God. Ja, je herkent natuurlijk de stem van Whoopi Goldberg als Dolores.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 Aanstekelijke muziek zou ik bijna zeggen. En ja, veel composities zijn geschreven door Mark Simon. En daar laat ik ook nog een nummer van horen. Eens even kijken welke we doen. The Murder. Shyman heeft ook de muziek gemaakt van Sleepless in Seattle. Die film die minstens drie keer per jaar op televisie is. Daar zitten een aantal leuke melodietjes in. Ik laat er een paar horen. En eh, ja, dat zijn toch de romantische films. Maar ja, goed, het is nog vroeg, maar het kan nog wel, denk ik. CFN Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we draaien romantische filmmuziek op dit moment. we zijn terechtgekomen bij Sleepless in Seattle. Ik doe er nog eentje, In Love in a Movie. te veel gedraaid. En dus terug op de gauw mee met eh, Mark Shaman. En eh, dan komen we bij een film die ook wel regelmatig op televisie is. En dat is een film waar je eigenlijk de stoelen wel een beetje aan de kant kan schuiven. Shall We Dance heet die film. En met in de hoofdrol Richard Gere, Jennifer Lopez en Susan Sarandon. Een overwerkt accountant in Chicago is doodmoe van de dagelijkse routine in zijn leven. Op een dag ziet hij een beeldschone danslerares door het raam... en besluit lessen bij haar te gaan volgen. Hij raakt steeds meer betrokken bij het dansen en wordt steeds beter... en besluit zich in te schrijven voor de Chicago Crystal Ball Dance Competition. Oh oh, als dat maar goed gaat. Eh, drie nummertjes heb ik klaarstaan en ik begin met eh, Happy Feet, dacht ik dat het eerste was. Komt-ie. voetjes los te gooien. Shall We Dance. En ik doe er nog één. Uh, door de Pussycat Dolls. dancers may be on the Way Me Now, Pussycat Dolls, eh, uit de film Shall We Dance. Eh, als je van deze muziek houdt, Tito Puente is een eh, bekende jazzman die altijd dit soort muziek speelt. Talloze cd's volgespeeld met aanstekelijke jazz, uh, dans jazz zal ik maar zeggen. Het laatste nummertje, Shall We Dance, Richard Rogers. Als je van dansen houdt, ja, het is wel heel vreemd. De meeste dames vinden dansen heel leuk en eh, heren vaak wat minder. Toch zijn er ook een aantal heren die dansen fantastisch vinden natuurlijk. Tijd voor een andere film. You Know, film uit 2007. You Know McGuff is een pittig 16-jarig meisje dat zwanger raakt van de charmante maar onbedullige Bleeker. Met de ondersteuning van haar vader, haar stiefmoeder en haar beste vriendin Lia ontmoet ze Mark en Vanessa Loring... die ze als de ideale adoptieouders ziet... Ja, in deze film is er veel popmuziek verwerkt. En dat weet je, het eerste uur van CFN Cinema draaien we altijd eh, films met veel popmuziek. En dit is het nummer van Belle en Sebastian, Expectations.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 While you're cleaning up the mess, the teacher's looking up your scar. Hey, you've been used. Are you calm, settle down? Write a song. For the world again. I go to school. Tell your mom what to expect. She says it's right out of the blue. Do you wanna work in CNA? Cause that's what they expect. Move to lingerie and take a few lots till the storeman. Tell Veronica the secret of the boy you never kissed. She's got everything to gain cause she's a fat girl with a list fix up for you when you get aggravation from the snuff Cause you can't afford a blazer, girl, you're always wearing gloves At the interval you lock yourself away inside a room And a pinless sketch you ask you what the hell do you think you're doing Do you think you're better than the other kids? Well get outside, you have got permission You got to make the master think he's right Hey, you. I sing along. you down, and you You're on top of the world again. you cool and you know. You're a star, you're me as a friend, not just a boy who plays guitar. You're on top of the world Ja, uit de soundtrack You Know. En dat werd gezongen door Bell en Sebastian. Met hun bekende Bell en Sebastian sound, zou ik bijna zeggen. En ik doe er nog één uit deze film. Eh, dat is Sea of Love. En dat wordt gezongen door Cat Powers. Cat Power. Sea of Love is ook een film uit 1989... Eh, waar dit nummer ook gezongen wordt. En ik zal een paar, een paar kort stukjes laten horen van Sea of Love... gezongen door eh, Phil Phillips en de Twilights. uitvoering staat ook op deze cd, Sea of Love. En dan wordt het gezongen door Tom Waits. Alles hoor je in die stem. Ja, prachtig, prachtig. Eh, maar het is tijd voor ons eh, westernkwartiertje kwartiertje. Dat moeten we toch weer in ere herstellen. En dan gaan we toch naar een paar bekende componisten van spaghetti westerns. En dit is Stelvio Cipriani. En we doen er nog een Viva Alleluia. zie je gewoon de woestijn. Je ziet de droogte, je ziet een berg, je ziet de cactus. Je ziet er iemand op een paard rondrijden. Ja, dat is altijd wel eh, mooi gemaakt. Eh, ook de volgende is van Piero Piccosini. I don't forgive. Joni En dit is nog de laatste. A Gun in the Hand of a Devil's Man. mooie muziek van Piero Piccioni. Uh, eh, westernmuziek. Eh, je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFN Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan natuurlijk na tienen gewoon door met fantastische films. Opnieuw uitgebracht. Red Sonja, muziek van Ennio Morricone. Wolf Hall, eh, muziek van Debbie Wiseman. Lady Hawk, ook een nieuw uitgebracht. Nou, eigenlijk niet veel mogelijk. Ik hoop dat je er gewoon bij bent. Het tweede uur van CFN Cinema. En dan gaan we nu naar het laatste van dit uur. En dat is uit The Simpsons. Bart Sells His Soul. Hymns here. I got hymns here. Get them while they're holy. Fresh from God's brain to your mouth. <laughs> and now, please rise for our opening hymn. Uh, In the Garden of Eden by I. Ron Butterfly. Remember when we used to make out to this hymn? Wait a minute, this sounds like rock and or roll. I know one of you is responsible for this, so repeat after me. If I withhold the truth, may I go straight to hell, where I will eat naught but burning hot coals and drink naught but burning hot cola.